start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man uit Loopik, die in juli zijn zwangere vriendin doodstak, is veroordeeld tot 14 jaar cel. Er was 16 jaar geëist. Bij de steekpartij kwam ook het ongeboren kind om het leven. De man en zijn vriendin hadden relatieproblemen. Op de avond van de steekpartij had zij het uitgemaakt. Er was ook een relatietherapeut in huis die de politie belde. Na zijn daad sloeg de man op de vlucht. Een dag later werd hij gearresteerd. De afgezette Catalaanse leider Puigdemont zegt dat hij wel met de Spaanse premier Rajoy wil praten als hij de garantie krijgt dat hij niet wordt gearresteerd. Ook als hij geen garanties krijgt wil hij praten, maar dan wel in een ander EU-land. Puigdemont zei dat in Brussel, waar hij sinds oktober zit. Rajoy zei eerder dat Puigdemont wordt gearresteerd als hij teruggaat naar Catalonië. Gisteren wonnen de partijen, die voor onafhankelijkheid zijn, de absolute meerderheid in het Catalaanse parlement. Hogeschool Windesheim stelt aannemer Trebbehoofd aansprakelijk voor de problemen met de vloer van gebouw X. Het gebouw in Zwolle ging in oktober dicht, toen bleek dat de vloeren niet veilig waren. De hogeschool heeft nu al 7 tot 8 ton uitgegeven aan kosten voor onder meer de verhuizing, verbouwing en het huren van ruimtes en parkeerplaatsen. Dat meldt RTSW Oost. De vloeren hebben dezelfde constructie als die in de parkeergarage op Eindhoven Airport, die in mei tijdens de bouw instortte. In Zimbabwe heeft een witte boer die van zijn land was verjaagd zijn eigendom teruggekregen. Dat is voor het eerst sinds het vertrek van president Mugabe. De president liet sinds 2000 veel land van witte boeren afpakken. Mugabe's opvolger, Mnangagwa, wil stoppen met de illegale inbeslagnames... omdat dat volgens hem beter is voor de Zimbabwaanse economie. Het weer ook vanmiddag bewolkt en nevelig met hier en daar mist. Het wordt 5 graden in het noordoosten en 10 in het zuidwesten.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 Goedemiddag, uh, luisteraars. Dit is ZFM's antwoord. Het is vrijdag, het is uh, eh, 22 december. En uh, volgens belofte, als alle systemen doen wat ze doen moeten... gaan wij luisteren naar het Weihnachtsoratorium. Integraal uitgezonden tot een uur of half vijf, denk ik, dat het gaat duren. Ehm, het Weihnachtsoratorium dus van Johan Sebastian Bach. De computer is nog druk bezig met opstarten. Dus we moeten even kijken of dat allemaal gaat lukken. In ieder geval, eh, voordat we aan eh, die uitzending eh, beginnen... gaan we eerst even vertellen wat het nou eigenlijk allemaal is. En dan zal het waarschijnlijk allemaal wel goed komen. Het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian eh, Bach. B, eh, Bachs Werkenverzeichnis 248 is een zogenaamd kerstoratorium. Eh, een eh, oratorium tempore navitatis Christi, dat in het Latijn. Het is een eh, oratorium bestaande uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden werken, soms aangeduid als cantates. Geschreven door Johann Sebastian Bach, dat zei ik u al, eh, voor de periode van kerst 1734 tot Drie Koningen 1735. De teksten zijn ontleend aan het evangelie volgens Lucas en het evangelie volgens Matthäus. En waarschijnlijk geschreven door eh, librettist Picander. En eh, die man had als eh, werkelijke naam Christian Friedrich Henrik. De opbouw van het oratorium. het Weihnachtsoratorium bevat koren, aria's en uh, recitatieven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Matthäus Passion komen er in het Weihnachtsoratorium geen grote koraalbewerkingen voor. Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes delen. Het eerste deel, dat is het... Eh, oh, wacht even, nou, iets verkeerd. Het, het eerste deel, dat is eh, voor eerste kerstdag. Het tweede deel dat is eh, voor de tweede kerstdag. Dan het derde deel voor de derde kerstdag. Dan het vierde deel, dat eh, is dan voor de nieuwjaarsdag. Het vijfde deel, dat is eh, gezongen voor de zondag na nieuwjaar. En dan uiteraard het laatste deel, het zesde deel... dat is dan voor, het, voor de drie koningen. u weet het, dat is officieel 6 januari. Het orientorium dat de, oria, eh, de oriatorumdelen een profane voorgeschiedenis hadden, was geen bezwaar. Aangezien het ambt van regerende vorsten door God gegeven was en, bestond, eh, en losstond van hun persoon en hun daden of wandaden. Voor vorsten geschreven muziek kon daardoor ook makkelijk gebruikt worden voor Christus, koning. De nadruk op hofdansen als model voor de meeste koren en arias, aria's is daarom ook dan door de bestemming van de oorspronkelijke kantates te verklaren. De meerderheid in, in, in driedelige maat geschreven en voor eh, de, zowel de vlotte beweging van de paspier en een zeer stadig menuet. De eerste drie delen vormen een eenheid, symmetrisch eh, geordend. En het eerste en derde deel gebruiken trompetten en pauken Terwijl het pastorale tweede deel houtblazers de nadruk krijgen. En aan de fluiten en hoop, eh, twee eh, lage hobo's, uh, eh, hobodicatia's zijn toegevoegd. De eenheid wordt afgesloten door het openingskoor van deel 3 aan het eind te herhalen. Nou, ik denk dat we genoeg informatie hebben verschaft... dat u ongeveer weet waar het allemaal om gaat... in dit prachtige stuk van Johan Sebastian Bach. We gaan nu proberen of eh, de computer zover is dat hij het ook eh, voor mij wil opstarten. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als dat allemaal lukt. En anders moet ik het even op een andere manier doen. Maar dat lukt wel. Is geen probleem. Ehm, even kijken, ja. We gaan beginnen met dus het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian En helaas eh, gaat er iets fout. Eh, ik moet even kijken of ik dat eh, kan oplossen. De computer doet even niet wat ik wil dat hij doet. Dus eventjes een klein momentje. Doen we even wat andere muziek. Even rustig aan en dan gaat hij er zo in.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 Maar uh, we gaan het nu dan echt goed opstarten. Het Weihnachtsoratorium dus van Johann Sebastian Bach. In de uitvoering van uh, het Amsterdam Barokorkest. En eh, koor onder leiding van Ton Koopman. sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nahe, Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechte David war, auf dass er sich hätten ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären. sie hatten sonst keinen Raum in der Welt. museu. Menschen Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. du der Ehrenpracht, der Ehrenpracht. Großer Herr, du starker König, liebster Heiland, o wenig achtest du der Ehrenpracht, liebster Heiland, großer Herr, starker König, wie wenig achtest du der Erdenpracht, großer Herr, erhält. Die ganze Welt, die ganze Welt erhält. Ihre Pracht und hier erschaffen. dir die ganze, die ganze Welt erhält, die ganze Welt erhält, ihre Pracht uns ihr erschaffe, muss in harten Krippen schlafen.

Herr, o starke König, wie wenig achtest du der Erden Pracht. Herr, o oh, König, oh, oh, dir ihren Preis. hüteten des Nachts ihre Hirte. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren lässt er nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen, zu sehn. Heitach heilt das Horn, 是。 Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe in Pro.